Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Voor het eerst heeft Wikileaks een memo gelekt over Nederland. Daarin wordt een gesprek beschreven dat minister Verhagen vorig jaar had met zijn Amerikaanse collega Clinton. Verhagen zei toen onder meer dat hij ervan uitging dat Nederlandse troepen in Afghanistan zouden blijven. Tot nu toe kwam Nederland maar met een paar zinnetjes voor in de Wikileaks memo's. In Londen zijn prins Charles en Camilla met hun auto midden in de studentenredden beland. Protesterende studenten bekogelden de Rolls-Royce met verfbommen en sloegen een ruit in. Het koninklijke paar bleef ongedierd. De hele avond waren er rellen omdat studenten protesteerden tegen de verhoging van het collegegeld. Bij botsingen met de politie raakten 43 betogers en 12 agenten gewond. Er is weinig hoop dat de don't ask, don't tell regel voor homo's in het Amerikaanse leger wordt afgeschaft... De Republikeinen in de Senaat willen eerst het akkoord over belastingverlagingen behandelen. Dan is er nauwelijks tijd meer voor de nieuwe defensiewet, omdat volgende maand de nieuwe Senaat wordt geïnstalleerd. Daarin zitten meer republikeinen en die stemmen waarschijnlijk tegen het voorstel voor openlijke homoseksualiteit in het leger. Bewoners van een flat in de Amsterdamse wijk Slotermeer mogen voorlopig de verwarming niet aanzetten. Vijf mensen liepen een koolmonoxidevergiftiging op toen de afvoergassen van het verwarmingssysteem in een woning terechtkwamen. Dat kwam doordat in acht appartementen de afvoerbuizen verkeerd zijn aangelegd. De woningcorporatie moet de situatie eerst herstellen voordat de verwarming weer aan kan. Bij een botsing met drie auto's zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de N201 bij Loosdrecht toen de voorste auto van drie plotseling remde. Eén persoon was op slag dood, de tweede overleed later in het ziekenhuis. Twee andere inzittenden raakten gewond. Dan het weer in het zuiden regen en in Limburg natte sneeuw. Elders droog en plaatselijk mist. In het